Kirsten Klomp met het NOS-journaal. is leeg omdat er minder asielzoekers zijn. Onder meer de noodopvang in een oud ziekenhuis in Veghel wordt niet gebruikt. Vandaag zouden de eerste asielzoekers daar aankomen, maar dat gaat niet door. Volgens het COA lijken de afspraken in Europa over vluchtelingen te werken... en komen er daardoor minder mensen ons land in. Omwonenden hebben het idee dat er geld over de balk is gegooid met de noodopvang... Sommige locaties blijven wel klaarstaan voor het geval er toch ineens meer asielzoekers komen. De militaire vakbond VBM wil dat militairen in Mali voorlopig niet meer oefenen met mortieren. Volgens voorzitter Deby van de bond moet eerst duidelijk worden wat de oorzaak was van het ongeluk van gisteren, waarbij twee Nederlandse militairen omkwamen. Defensie heeft laten weten dat oefeningen met mortiergranaten nog niet zijn stopgezet. Een korporaal van 24 en een sergeant van 29 kwamen om toen een mortiergranaat ontplofte bij een oefening. Een derde Nederlandse militair raakte zwaar gewond en is geopereerd in Mali. Hillary Clinton wordt niet vervolgd voor het versturen van gevoelige informatie via haar privé-e-mailadres. Dat heeft het Amerikaanse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Dinsdag zei de FBI al dat ze geen reden zien om Clinton te vervolgen. Het OM gaat daar dus in mee. De democratische presidentskandidaat bood tijdens haar campagne al haar excuses aan voor de e-mails die ze stuurde toen ze minister van Buitenlandse Zaken was. De elf verpleeghuizen die onder intensief toezicht staan van de inspectie... hebben tot het najaar de tijd om orde op zaken te stellen. Als de zorg voor ouderen dan nog steeds niet goed is... kan het bestuur worden weggestuurd. Gisteravond was er een Kamerdebat over de kwestie. Staatssecretaris Van Rijn zei dat hij verwacht dat instellingen die onder de maat presteren snel maatregelen zullen nemen.